Goedemorgen, ik ben Dielke en Dit is het nieuws van NOS op 3. Veel gele nummerborden bij tankstations in Duitsland vandaag. Tanken kan daar vanaf nu een stuk goedkoper dan in Nederland... doordat Duitsland de accijns verlaagt vanwege de hoge brandstofprijzen. Het verschil kan daardoor 50 cent per liter zijn. Deze mensen stonden vanochtend al hun tank vol te gooien net over de grens bij Enschede. Fijn natuurlijk, dat scheelt wel eh, heel wat in de portemonnee. Ja, veel beter joh veel beter, natuurlijk veel beter. Je zag het zelf eh, met dat, met dat prijzen van toen. noem maar op, 2,20 bijna. En vooral in dit tijd, ja, is te ziek. Te ziek voor Er komt er weer één aan. Ja, ook een Nederlander. Ook een Nederlander. Die komt ook hier. <laughs> Je kan vanaf vandaag trouwens ook heel goedkoop met het OV in Duitsland. Een maandkaartje voor de trein kost je maar 9 euro. Amerika gaat toch raketsystemen naar Oekraïne sturen. Begin deze week zei president Biden nog dat hij dat niet van plan was... Oekraïners zouden met de systemen zelfs doelen in Rusland kunnen raken. Biden benadrukt dat dat niet de bedoeling is. Hij doet er raketten bij die maximaal 80 kilometer ver kunnen komen. Een hotel in Den Haag is vanochtend ontruimd vanwege een brand in een restaurant ernaast. De brandweer haalde gouden gasten en de buren uit bed. Omliggende panden, eh, daar hebben mensen eh, geklaagd van eh, wij ruiken wel brand, maar we zien geen vlammen. Dus eh, op eh, dat moment is er dus ook een hotel ontruimd. En omliggende gebouwen, woningen zijn ook ontruimd. Het vuur is nu geblust, niemand raakte gewond. En ook alle hotelgasten zijn weer terug op hun kamer. Een record voor Stranger Things. In het allereerste weekend is het nieuwe seizoen op Netflix 287 miljoen uur gestreamd. Dat is een Engelstalige serie nog nooit gelukt. Bridgerton, de nummer 2, haalde nog geen 200 miljoen. Stranger Things 4 heeft ook een nieuw succes opgeleverd voor dit liedje... wat in die serie een prominente plek heeft. Running Up That Hill van Kate Bush uit 1985 staat in de VS op 1 in de iTunes-hitlijst... en ook op Spotify wordt het veel gestreamd. Het weer, in het noorden af en toe een bui, daar kan ook onweer bij zitten. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Veel bijzonderheden zijn er vanmorgen niet tijdens de ochtendspits. We zien wel wat extra vertraging nu op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Knopen De Hoek en Sloten 7 kilometer met een half uur oponthoud. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. A5 Amsterdam richting Hoofddorp bij Knopen De Hoek 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een auto met pech die blokkeert de rechte rijstrook. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen de afrit Haarlem-Zuid en Aalsmeer 6 kilometer file met daar 20 minuten extra reistijd.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 She's working around the clock when you're not looking. She's stealing your bossy out. Low-waisted pants on OnlyFans. I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliment. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa.